7 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Britse premier May is onderweg naar Straatsburg om te overleggen over de brexit. Volgens de BBC zal ze onder meer spreken met voorzitter Juncker van de Europese Commissie. Morgenavond stemt het Britse lagerhuis over de brexit-deal van May met Brussel. In januari stemden de parlementariërs daar nog massaal tegen. Burgemeester Link van de gemeente Geldrop Mierlo stapt op. Aanleiding is ophef over een mogelijke liefdesrelatie met een ambtenaar. Link ontkent de affaire, maar zegt dat hij door de commotie niet meer kan functioneren als burgemeester. Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat buitenlandse diplomaten vanaf 1 mei aanspreken op verkeersovertredingen. Sinds 2014 kunnen ze geen boetes meer krijgen en sindsdien is het aantal verkeersovertredingen door diplomaten enorm toegenomen. In 2015 werden er 10.000 geflitst. Dat aantal verdubbelde in de jaren daarna. Vanaf 1 mei krijgen diplomaten een brief met een betalingsverzoek... en als ze te vaak in de fout gaan, volgen verdergaande maatregelen. Real Madrid heeft trainer Santiago Solari ontslagen... en hij wordt opgevolgd door Zinedine Zidane... die afgelopen zomer juist was opgestapt bij de club. Onder Zidane won Real de afgelopen drie jaar de Champions League... maar na de nederlaag van vorige week tegen Ajax ligt de club daaruit. En ook is er geen kans meer op de Spaanse titel en de beker. Actrice Janine van Elzakker is overleden. Ze was al geruime tijd ziek. Ze werd vooral bekend door haar rol van Wilhelmina Kutje junior... in de tv-serie Plafond over de vloer... en het radioprogramma Ronflonflon van Wim T. Schippers. Van Elzakker sprak ook onder meer de stem in van Beertje Collargol... in de gelijknamige animatieserie. Janine van Elzakker was 73 jaar. Het weer, de komende uren verdwijnen de buien en neemt de wind af. De temperatuur daalt vannacht naar 0 tot 4 graden. Morgen bewolkt met soms wat lichte regen en weer veel wind en het wordt een graad of 8.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 Americana, dat gaan we nu weer draaien. Dat is eh, van een artiest die komt uit Lawrence, Kansas. Zijn naam is Sky Smeet en dit is Already Missed You. Drive side truck, stop sunburn, and I smell like gasoline. I'm burning a little bit of engine oil, but she's running just like a dream. Westbound on Interstate 70 with some Oolong and Adderall. I gotta make it to some shows in New Mexico, Colorado, and Utah. I already miss, already miss you so bad. I already miss, already miss you so bad. Only been gone for one short, long day and a half, but I already. couple in the hotel room, sharing a paper thin wall. They've been going strong nearly all night long, and they ain't slowing down at all. I can't say that I blame them for doing what we all do. But I lost my appetite for the continental breakfast, and I miss a little more of you. I already miss, already miss you so bad. short, long day and a half. But I already miss you so bad. But I'll be coming home real soon, baby, just not tonight. But when I do, I can promise you. Classic. and touch somebody together build a dream to call your own be alone. The world. just for you. van het album Bedtime Story uit 1972. Tammy Wynette en Reach Out Your Hand and Touch Somebody. Het is tijd geworden voor de spiegelplaat. Het origineel is uit 2002 en werd toen op de plaat gezet door Kenny Chesney. En in 2018 maakte Nick McKenzie, en die kennen we allemaal uit Nederland natuurlijk. Als je in de jaren 70 bent opgegroeid, weet je dat die man in de jaren 70 heel wat lekkere hits hier in Nederland had. Maar goed, hij maakt tegenwoordig country. Nick McKenzie die maakt dan ook een versie van datzelfde nummer. Je gaat twee keer luisteren naar No Shoes, No Shirt, No Problems. is de Nashville Spiegelplaat. I've been up to my neck, working six days a week. Wearing holes in the soles of the shoes on my feet. Been dreaming of getting away since I don't know. Ain't no better time than now for Mexico. No shoes, no shirt. the sand and a drink in my hand with no bottle and no shoes, no shirt, and no problems, no problems.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 Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. Applejack picked apples, but he picked the banjo too. Play a song for me, Applejack, Applejack, play a song for me, and I sing. Ze maakte in de jaren 70 deel uit van de formatie BZN, maar ging later toch ook nog zich eigen bezighouden met countrymuziek. Uit 1995 hoorde je Annie Schilder met Applejack. En dat is natuurlijk een nummer van Dolly Parton en die bracht het in 1977 uit. We gaan verder met een nummer van Chris Young van het album Losing Sleep. It is She's Got Away. I've been a Friday night rambler. I've been a do what I please. I was not never get tied down member of the bar crowd. That's my scene. I was a whiskey on the rocks. Time to stay out way too late. But the first time she walked in and I saw her, damn near all that changed. She's got different kind of party. She's a different kind of watching that sun come up. Staying in on Friday nights now. I get an even better buzz. She's got a way to get me spinning off track. She's got a way when she puts her hair back. Yeah, she knows that I'm staring like she's daring. she's saying don't Ik kreeg vorig jaar kreeg ik via nashvilleradio.nl kreeg ik de cd eh, Highway 59 van Randy Moore toegestuurd. Hele lekkere cd. Deze meneer is nog niet zo bekend in Nederland. Maar daar ben ik bij Nashville eh, knap mee bezig om daar wat verandering in te brengen. Je gaat luisteren naar een van de nummers van het album. Dit is The Sunshine State of Mind. Hi, this is Randy Moore, and you're listening to my music on Nashville Country Radio. Mercury is falling Snowflakes are falling, roads are getting icy and slick. Anyone who says they love winter weather is full of their own bullshit. Me, I'm not hanging around, I'm getting out of town, gonna fly Beach. Hey, hey, hey. is weer tijd geworden voor wat good old country classics. Wanda Jackson Weekend, deze dame niet. Dit is de Tears at the Grand Old Opry.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 I was born a country girl. Het is tijd geworden voor de twee laatste nummers van het Spotlight album. En dat album is deze keer 10.000 Towns van de Eli Young Band. Je gaat achter elkaar luisteren naar A Lot Like Love en daarna Just at Moonlight. Dit is het Nashville Spotlight album. Yeah, love's a newborn baby smile. Daddy walking his daughter down the aisle. Long first kiss that lingers in your mind. danced at the moonlight. If you said everything you wanna say, you're still not sure it's gonna go your way. If you're afraid that her heart's just out of sight, just at the moonlight. special informatie, verzoekjes of reacties. Info at nashvilleradio.nl New York City and you want to see the sights. You heard all about those cowboys And their crazy Texas nights. I see you got your eye on something leaning on the bar. But the toughest ride he's ever had was in his foreign car. So don't call him a cowboy until you've seen him ride. Cause a Stetson hat and them fancy boots don't tell you what's inside, no. saddle, Lord, you won't be satisfied. So don't call him a cowboy until you've seen him ride. He's a Hollywood idea of the wild and woolly west. In his French designer blue jeans and his custom tailored vest, you think in the the real thing, but I think you ought to know. He can't even make it through a one night rodeo. No. So don't call him a cowboy until you've seen him ride. Cause the steps and hat and them fancy boots don't tell you what's inside. No. And if he ain't good in the saddle, so don't call him a cowboy until you've seen him ride. Don't call him a cowboy until you've seen him ride. Cause a Stetson hat and them fancy boots don't tell you what's inside, no. And if he ain't good in the saddle, Lord, you won't be satisfied, so don't call him a cowboy until you've seen him ride. Don't call him a cowboy until you've seen him ride. Toch die country uit de jaren 80 is heel herkenbaar. Dit was uit 1985. Conway Twitty en Don't Call Him a Cowboy. Ik probeer altijd wel een leuke andere versie in uh, country style of bluegrass of Americana te vinden van een origineel nummer.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 And I hope can't make it without me. I saw you standing on the edge of the crowd. I must have been lost, cause now I'm found. When people come together, gonna ride out the storm, gonna rescue the forlorn from a harder day. together. Maybe raise a little hell where innocent people fell. This can happen when people come together. I've been to Hoboken and I've been to Hollywood. Ain't much difference, just a neighborhood thoughts catch on like wildfire. And walking arm in arm with you stokes my desire.